Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Jongeren die gaan samenwonen met een ouder iemand... die kunnen daarvoor huurkorting krijgen. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor het plan. De regeling is bedoeld voor jongeren tussen de 18 en de 30... die willen bijdragen aan de leefbaarheid in een wooncomplex voor ouderen. Rutger die doet het al in Bodegraven en vindt het top, ontdekte RTL Nieuws. 30 uur in de maand moet ik eh, ja, vrijwilligerswerk doen. Dus dat is helpen bij het avondeten, maar ook bij bewoners op bezoek gaan... kleine klusjes doen voor bewoners... En zo kom je zo in contact met de bewoners. En daar, in ruil daarvoor, voor de vrijwilligerswerk, hoef ik heel weinig te betalen voor mijn huur. En volgens de zorgminister zijn zorgtaken niet verplicht... maar kunnen daar afspraken over worden gemaakt. Koninklijke Horeca Nederland is niet blij met de komst van een website... waar je reserveringen voor populaire restaurants kunt overkopen. Op de website Appointment Trader staan sinds afgelopen weekend reserveringen... voor twee goedlopende Amsterdamse restaurants. En het platform pakt zelf 20 tot 30 procent van de verkoopprijs. En daar is een van die restauranthouders boos over. Ja, we waren erg van geschrokken. Het een beetje in tegen alles wat we juist willen zijn. Dus toegankelijk, dat mensen goede prijs kwaliteit krijgen voor wat ze, eh, en een leuke service krijgen voor eten en drinken. Met ziel en zaligheid staan we hier elke dag te werken. En dat er dan iemand komt en die, die reserveert gewoon een x-aantal tafeltjes... en die verhandelt ze op zo'n platform. Ja, dat is eh, pure eh, waanzin eigenlijk. Ja, je hoopt dan ook dat mensen de app niet gaan gebruiken. Het platform zegt zelf dat ze niks verkeerd doen. Ze zeggen juist dat het handelen iedereen de kans geeft om naar zo'n goed restaurant te gaan. En bovendien zouden gemaakte reserveringen volgens hen geen eigendom meer zijn van die restaurants. Vier Jumbo-winkels in Brabant halen over twee weken alle sigaretten al uit de vitrine. En dat is een jaar eerder dan het landelijke verbod ingaat. Deze vrouw laat vast flink in. ze heeft net zes grote dozen met sigarettenvloei afgerekend. Nou, ik rook zelf niet. Het is voor een zoen en klein zoen dat ik draai. Om het niks te doen, zeggen ze. Nou, dan heb ik maar meer gevat. Dus ik denk dadelijk wie weet wat ik ze moet gaan halen. Oma druk dat wel. Ja, oma rookt zelf dus niet, maar ze draait die sigaretten voor haar zoon en haar kleinzoon. Het weer, het koelt af naar een graad of 8 en vanaf de kust komt er wat bewolking aan.